Maar dat staat de shows in onder andere Rotterdam, Den Haag en Amsterdam... voorlopig nog niet in de weg. Betekent niet dat ze gegarandeerd doorgaan. Vorig jaar werd het vuurwerk vanaf de Erasmusbrug bijvoorbeeld nog aan het einde van de middag gecanceld. Het Nationaal Slavernijmuseum krijgt steeds meer vorm. De mensen erachter doen inspiratie op bij buitenlandse musea, zoals in Washington. De directeur daar heeft een belangrijke tip, maak het persoonlijk. The great strength of this museum is we've reduced all the stories, whether it's slavery, migration, work, sports, we've reduced it to human scale so that people then begin to care, they begin to engage. So you've got to make it personal. Het museum moet in 2029 opengaan en komt in Amsterdam. Ben je van plan om met een grote groep Venetië te bezoeken? Dan moet je snel zijn. Vanaf juni volgend jaar zijn groepen van 25 toeristen of meer niet meer welkom in de Italiaanse stad. Ook zijn geluidsspeakers op straat dan verboden. Venetië is al langer bezig met het aanpakken van massatoerisme om de stad leefbaar te houden voor de inwoners. En op de stranden van Duindorp en Scheveningen zijn gisteravond al de vreugdevuren aangestoken. Eigenlijk had dat pas vanavond moeten gebeuren, maar omdat het dan waarschijnlijk hard gaat waaien... gingen de stapel pellets een dagje eerder in de hens. Was niet iedereen blij mee. Nu staan we hier denk van ja, de wind valt wel mee. Maar we beter gewacht hadden, kunnen tot morgen. De Hagenaars zijn er niet mee eens dat het vandaag is. Nou ja, niet allemaal. Nee. Ja, want vorig jaar was het natuurlijk ook een dagje eerder. En nu weer. Ja, maar ja, vorig jaar was ik er niet bij. <laughs> Sinds 2019 worden de vreugdevuren in Den Haag extra scherp in de gaten gehouden. Toen waaiden er allemaal vonken over het publiek en naar een woonwijk. Er ontstonden tientallen brandjes en er was veel schade aan huizen, auto's en fietsen.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 Mulder en Mulder zijn de vaste beginners van het eh, programma ZFM Jazz wanneer ik dit presenteer. We gaan onmiddellijk verder met een Amerikaanse die in Engeland is neergestreken. En daar een natuurtalent bleek te zijn. Stacy Kent. It's wonderful. Wonderful Stacy Kent. Ja, en ehm, ik heb nu op de draaitafel liggen weer zo'n pareltje uit de platenkast. Ik heb gedacht vandaag, ik ga de mooiste plaatjes, de interessantste plaatjes van het afgelopen jaar die ik ben tegengekomen, nog eens op de draaitafel leggen. Waaronder ook een aantal nieuwe dingen. En ik ben natuurlijk terechtgekomen ook bij Ruud Brink. Die uh, alweer een hele tijd geleden is overleden. Hij is, eh, wat is die geworden, 53. En hier heb ik een opname waar hij eh, begeleid wordt door het trio van Pim Jacobs. En het stuk heet Easy Living. Thank you. begeleid door het trio van Pim Jacobs... met het nummer Easy, Living. Ik ga naar de smaakvolle gitarist... die eh, met begeleiding van bas en slagwerk een stuk gaat spelen. Once in a while. En dan heb ik het over de Amerikaan George van Epps. George van Epps. En ik spring over naar een moderne Amerikaanse jazzzanger, songwriter en pianist Pieter Cincotti. Geboren in 1983. Een wonderkind, zullen we maar zeggen. En ik laat nu eh, horen met plezier de vertolking van een stuk, een bekende Comes Love.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 nightmare, you can always stay awake. Comes depression, you can get another break. Comes love, nothing can be done. Pieter Cincotti was dat. Ik ga nu naar een vroege, een hele vroege Toet Stielemans. De geschiedenis is denk ik bij velen bekend. Geboren in 22, in 47 gaat hij naar Amerika. In 49 komt hij terug naar België. En gaat hij in Europa spelen met allerlei mensen. Eh, uit Amerika. En hij wordt bekend, steeds bekender. En hij gaat weer terug naar Amerika. Eh, en met allerlei mensen gaat hij spelen. Dan gaat hij bij het kwartet van George, quintet van George Shearing spelen. En ehm, dat is zes jaar lang. En uiteindelijk gaat hij weer naar Europa. Hij gaat in Zweden wonen. Hij spreekt ook perfect Zweeds. En uh, dan wordt hij heel beroemd... zowel op zijn gitaar als op zijn mondharmonica. Nou ja, en de rest is eh, geschiedenis, zal ik maar zeggen. Ik heb hier een uh, mooie opname. Die is uit 55, Stars Fall on Alabama. En daar wordt hij begeleid door Toets Modello en Artie Beck op de rieten... Carl Prager op de bassax, George Burke ook weer op de straks Tony Motolla op de gitaar. Oscar Pettiford, is die op de bas. En Cliff Reeman op het slagwerk. Stars fell on Alabama. Tillemans in zijn beginjaren met een Amerikaanse bezetting. We gaan naar de Engelsman Mr. Ecker Bilk met een uh, vrolijk nummer. The Old Music Master. One night long ago by the light of the moon That old music master sat composing a tune. His spirit was soaring and his heart full of joy. When right out of nowhere stepped a little colored boy. You gotta jump it, music master. You gotta play that rhythm faster. You're never gonna get it played on the Happy Cat Hit Parade. You better tell your friend Beethoven uh, Mr. Reginald D. but They better do the same as you, or they're gonna be corny too. Along about 1917, will come upon the scene, and then about 1935, you begin to hear swing, boogie, woogie, and jive. You gotta show that big broadcaster that you're a solid music master, and you'll achieve posterity. That's a bit of advice from me. simply sat there amazed. As wide eyed and open mouthed he gazed, and he gazed. How can you be certain, little boy? Tell me how. Because I was born, my friend, a hundred years from now. He hit the chord that rocked the spinet and disappeared in the infinite until the present day. You can take it from me, right as can be. Everything has happened as we. Yeah. And everything has happened as we. Eh, de twee pianisten tezamen... Oscar Peterson en Count Basie. The time is right. Dan is het nu wel het moment om iets te laten horen van een Poolse jazzband. De Provisorka Jazzband. Eh, die hebben een, eh, ooit een LP gemaakt. As Good As Life. En het bijzondere hier is dat er gespeeld wordt een, eh, eh, een solo steeds op een, <laughs> een gobofoon. Dat is een soort een, mengeling van een los mondstuk van een trompet en een uh, kazoo. En dat is bijzonder en smaakvol. A kiss to build a dream on, oordeelt u zelf. Dat is natuurlijk allemaal wel een beetje, een beetje van het goede. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan eh, proberen om iets anders te vinden. Dat, eh, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Op deze prachtige cd. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bizorka Jazzband. Eh, u luistert nog steeds naar ZFM op zondag. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Laatste uitzending van dit jaar. Eh, veel luisteraars van dit programma zijn ook regelmatig te vinden... op de zondagmiddagen in de krocht... bij concerten van de, eh, de Stichting Jazz in Zandvoort die is alweer bezig aan het 21ste seizoen. En op 14 januari, 14 januari alweer, dat is over eh, twee weken... hebben we een volgend concert. En daar treedt dan op Johnny Rosenberg, gitaar en zang. Hij zingt in de stijl van Michael Bublé. Bijvoorbeeld al een prachtig concert. 14 januari, Jazz in de Krocht in die serie Jess in Zandvoort. Je kan het maar weten. Ga naar de website en bestel kaarten, want het kan soms heel raar lopen. Als je beroemde ouders hebt, dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat jij ook beroemd wordt.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 Ja, luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van eh, ons programma. En eh, althans van het eerste uur. Vandaag samengesteld gepresenteerd door Peter de Boer. ZFM op zondag, op zondag. ZFM Jazz op zondag. En na reclame nieuws krijgen we een tweede, een tweede kans voor weer een uur gevuld met prachtige muziek. We gaan echt uit met Yes Quartet.